Zij was ruim acht maanden zwanger toen ze in haar huis werd vermoord. Manson wilde volgens justitie een rassenoorlog ontketenen. Sinds 1971 zit hij vast. In Turkije wordt de noodtoestand met drie maanden verlengd. Het Turkse parlement heeft daarmee ingestemd, berichten staatsmedia. De noodtoestand werd uitgeroepen na de mislukte koep van 15 juli en in oktober verlengd. Door de noodtoestand kan de regering nieuwe wetten invoeren zonder het parlement te raadplegen. En ook hebben verdachten minder rechten. Sinds de koepoging zijn in Turkije meer dan 40.000 mensen opgepakt. Vooral mensen die banden zouden hebben met de geestelijke Fethullah Gulen... die verantwoordelijk wordt gehouden voor de koepoging. Brazilië wil de verantwoordelijke voor het gevangenisbloedbad van zondag overplaatsen... om zo een nieuwe geweldsuitbarsting te voorkomen. Zondag begon in vier gevangenissen een opstand. Tientallen gevangenen werden vermoord. Veel slachtoffers werden ook onthoofd. In de chaos ontsnapten bijna 200 gevangenen... van wie er inmiddels iets meer dan 50 zijn opgepakt. In Delfzijl zijn de coupures afgesloten vanwege hoog water. Dat melden de waterschappen Hunze en Aas en Noorderzeilvest. De doorgangen zijn om half één vannacht gesloten. Rond half vier bereikt het water een stand van 3,20 meter boven NAP. Dat is 1,70 meter boven de normale stand. Bij 3 meter boven NAP worden de dijkdoorgangen afgesloten. Tegen de ochtend, rond half zes, kunnen de coupures weer worden geopend...